Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Sri Lankaanse politie staat op scherp vier dagen na de aanslagen. Het personeel van de centrale bank in Colombo moest een tijdje binnenblijven... vanwege een gevaarlijke situatie... en de weg naar het vliegveld werd kort afgesloten... omdat er een verdacht voertuig was gezien. Er zijn nog eens 16 mensen aangehouden... of ze te maken hadden met de aanslagen van eerste paasdag... waarbij zeker 359 doden vielen, is niet bekend. De PvdA komt met een wetsvoorstel voor een landelijke belasting voor grote techbedrijven. Die betalen in Nederland nu bijna niets. Netflix en Spotify zouden belasting moeten gaan betalen over het abonnementsgeld dat ze in Nederland ophalen en Google over de advertentieinkomsten. Op de A73 in de buurt van Venray onderzoekt de politie een verongelukte auto... waarin jerrycans met onbekende stoffen zijn gevonden. De auto was met hoge snelheid een politiewagen voorbijgereden... en belandde daarna in de vangrail. Er raakten twee mensen gewond, die zijn beide opgepakt. In de Oost-Russische stad Vladivostok spreken de Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim op dit moment met elkaar. Volgens diplomaten is het Kim vooral te doen om economische hulp. Poetin zou het vooral willen hebben over het Koreaanse kernwapenprogramma. Er moet een verbod komen op nachtvluchten op Schiphol, vindt D66. De regeringspartij wil dat Nederland een voorbeeld neemt aan omliggende landen. Nu zijn er op Schiphol jaarlijks 20.000 nachtvluchten... en dat zijn meer dan de vliegvelden van Parijs, Londen en Frankfurt samen hebben. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de luchtvaart... en ook over dit D66-plan. Het weer, vanochtend eerst nog even zon... maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vanmiddag en vanavond trekken enkele buien over het land. Er staat een vrij stevige zuidenwind... en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar met hooguit 17 graden... wel minder warm.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.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 het ritme van de lente. something about me. I'm standing on the edge and I don't know like I did. I could never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me.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 We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken. save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. 106.9. Dit is ZFM. gone and we held on with the best intent. Just two kids who kicked it on MSN. we found. Give it back to ourselves. Sometimes these things don't work out.